uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De orkaan van deze sterkte. Ongeveer 35 uur worden er windsnelheden rond de 300 km per uur gemeten. En dat is nog nooit eerder gebeurd. De orkaan trekt nu vlak langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. Gaandeweg komen er steeds meer beelden en verhalen naar buiten over de schade op Sint Maarten. Maar een totaalbeeld is er nog niet. En ook over slachtoffers op het Nederlandse deel van het eiland is nog niets bekend. Op het Franse deel zijn er zeker acht doden gevallen. Er zijn berichten over plunderaars. Sommige van hen zouden gewapend zijn. De NAM mag geen extra gas opslaan bij Langelo in Drenthe. De Raad van State heeft besloten dat minister Kamp die maatregel eerst beter moet motiveren. De Groningse gemeenten Leek en Noorderveld waren naar de bestuursrechter gestapt... omdat ze vreesden dat de kans op aardbevingen toeneemt als het gas daar zou worden opgeslagen. Volgens de gemeente is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen. De software die in sommige Duitse deelstaten bij verkiezingen wordt gebruikt is zo lek als een mandje. Dat concludeert een Duits onderzoekscollectief van computerexperts. In Duitsland verloopt het stemmen en tellen handmatig, net als in Nederland. Maar daarna worden de uitkomsten vaak per computer verstuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de wachtwoorden die daarbij gebruikt worden makkelijk te achterhalen zijn. En ook is de server waar de gegevens worden verzameld niet voldoende beveiligd. Lars Boom heeft in de vijfde rit van de Ronde van Groot-Brittannië de macht gegrepen. De renner van Lotto Jumbo won de tijdrit over 16,2 kilometer rond Clacton en nam de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani. Boom won de Ronde van Groot-Brittannië al in 2011. Hij boekte toen twee etappenzegers. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen wordt een natte en grijze dag bij zo'n 16 graden. Zaterdag buien, maar ook af en toe zon en 17 graden. Zondag minder buien. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is veel vertraging op de A2 van Den naar Utrecht... tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del. 16 kilometer daar. De vertraging is drie kwartier. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech die de rechte rijstrook blokkeert. Vanaf de andere kant daardoor ook file tussen Culemborg en Waardenburg... ook 8 kilometer. Op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen Almere Buitenwest en Lelystad 20 minuten oponthoud. Er stond een tijdje een vrachtwagen met pech op de A7 van Zaandam naar Horen... en dat levert tussen knooppunt Zaandam en de afrit Hoorn nu nog 13 kilometer en 40 minuten vertraging op. Die vrachtwagen is overigens wel weg.